Sly in the Family Stone en Dance to the Music. Ik vind, het nou wel een goed advies voor de komende twee uur. Inderdaad, Dance to the Music. Meer hoef je niet te doen. Goedenavond en welkom bij een nieuwe... Break Up Zo, nou, hè. De week. Ja, even weer alles losmaken, want we zijn weer terug naar een maand. Goedenavond, Dit is woensdagavond, net na 9 uur en het kan maar één ding betekenen. Het is tijd voor een nieuwe, dampende, stampende, gloeiende, snikhete, plakkende zomerse break de week. Dus 28 augustus 2019. Ja, en Sly in de Family Stone dus met Dance to the Music. En we blijven een beetje in die familiehoek Hanne, maar ook in de Sly en de Family Stone eh, hoek. Want dit is namelijk een cover van hun, eh, nou toch wel meest waanzinnige nummer, ehm, Family Affair. En dan hè, de link met fam family, familie is natuurlijk in dit geval mother, father, sister, brother. Nou, je snapt het wel. Je snapt het wel. Hun versie van Family Affair. natuurlijk niks boven het origineel. Het origineel van uh, Sly in the Family Stone van Family Affair. Wat een waanzinnige plaat is dat. Misschien wel een van de beste ooit gemaakt. Maar deze versie die mag er ook zijn. Een filler inderdaad. De taal die we allemaal spreken, de instrumentaal. Van Mother, Father, Sister, Brother, Family Affair. En eigenlijk kennen we Mother, Father, Sister, Brother nog het meest van uh, The Sound of Philadelphia. Uh, die plaat die was van hun, maar ook Love Epidemic van The Tramps werkte er ook aan mee. En ehm, eh, Let's Clean Up The Ghetto uh, eh, werk er ook aan mee. Maar dit, eh, dit deden ze dus ook. Koffertje van uh, Sly Family Stone. Family Affair. Ja, en zeg je muziek en familie, hè? Nou, dan zeg je natuurlijk de familie Jackson. Michael Jackson in dit geval. Hij had drie albums gemaakt met Quincy Jones. Het waren Off The Wall uit eind jaren 70. En ook natuurlijk in de jaren 80 Thriller en Bad. En begin jaren 90 toen wilde Michael wat anders. Hij wilde het compleet anders gaan doen. En dat deed hij begin jaren 90, 1991 om precies te zijn, met het album Dangerous. Dat was zijn achtste studioalbum. En daarvoor plakte ehm, pakte hij eh, de producer eh, Teddy Riley. Die mocht het allemaal eh, gaan produceren en gaan regelen. Er kwamen negen singles vanaf. En dit was er eentje van. Michael Jackson. Dit is Jam. op mijn brood, jam. Michael Jackson. Dit was eh, single nummer 4 van het album. Ja, het werden er uiteindelijk 9. <laughs> Teddy Riley die, eh, die produceerde het en sowieso die Teddy Riley die kon wel wat hoor. Want ehm, hij schreef, hij was, uh, hij was zanger, hij was songwriter, hij produceerde. Hij was ook nog eens multi-instrumentalist en ehm, ja, hij wordt ook wel ja, de, de, ja, hoe noem je dat? is een beetje de allereerste die, we, die wat deed met het, uh, met het nieuw Jack Swing genre. Heel erg eh, populair eh, in de jaren 90. Hij was een beetje daar de eerste mee. Hij produceerde ook nog voor ehm, Bobby Brown, produceerde die voor. Maar ook voor Blackstreet heeft hij voor geproduceerd. En ook voor Heavy D and the Boys. En die Heavy D die deed dan ook weer de rap in deze van Michael Jackson. Jam van het album Dangerous dus. Het achtste album van Michael Jackson. Vanavond heel veel soul, funk, disco. Ja, heel veel jaren 70 materiaal materiaal. Ehm, nou, zit er wat jazz in? Ehm, nou, weet ik nog niet. Maar ehm, in ieder geval ook heel wat nieuw spul. Want ja, ik ben eh, een tijdje op vakantie geweest. Een maand geleden was eh, de laatste Break de Week. Dus er is inmiddels wel weer wat nieuw spul uit, dus we kunnen voorlopig vooruit. Van eh, Michael Jackson gaan we naar de nieuwe Michael Kiwanuka. Dit is een nieuwe zin al You Ain't The Problem. Michael Kiwanuka. Ja, we moeten nog even, heel eventjes wachten. Nog twee maandjes, want 25 oktober dan, eh, komt zijn derde album uit. Kiwanuka gaat dat eh, simpelweg heten. Dit is daarvan het, eh, het eerste voorproefje. You Ain't The Problem, de nieuwe zin van Michael Kiwanuka. Wil je iets horen? Heb je een verzoekje? Geef het me door. 013 1344 of via de Facebook. Facebook.com slash Voor jouw favoriete soul, funk, disco request. Ik zou zeggen, kom maar door. Ach, deze man, daar heb je hem weer. We draaien hem regelmatig. Eigenlijk altijd met ditzelfde liedje. Ja, One Day Fly, Eendagsvlieg. Kalk Alton, she's a bad mamma jammer. She's a bad mamma Just as fine as she can be. Hey, she's a bad mamma jammer. Just as fine as she can be. Her body measurements are perfect in every dimension. figure that's shown of good attention. She's poetry in motion, a beautiful sight to see. I get so excited viewing her anatomy. She's real, she's whole, she's tight. Got all the curves a man like. She's real, she's lovely hair. She's toxic classy, oh, sexy sassy. She's heavenly, a treat for the eye to see. She's real, she's oh, she's that. Got all the curves a man like. Oh, she's real, she's oh. attention. She's got a figure that's shown a bit of tension. She's poetry in motion, beautiful sight to see. I get so excited, you know anatomy. She's beautiful. She's oh, she's that. Ja, ik ben oprecht benieuwd. Hoeveel mensen kunnen nog een tweede, een tweede song opnoemen van Carl Carlton? Naast deze, She's a Bad Man met Gemma. Het, eh, het zullen er niet veel zijn. Het was eh, deze ene hit, alhoewel, hit. In Nederland is het nooit een, eh, hit geworden. Deze van Carl Carlton en She's a Bad Man met Gemma in Break de Week. Woensdagavond, mooie dag was het. Mooie zomerse, hete, nou, nou warme in ieder geval, warme dag. En dat gaat uh, tot eh, het einde van deze week, in ieder geval heel dit weekend, misschien nog volgende week zelfs, gaat het misschien nog, eh, gaat het misschien nog even door. Kijk. En dan klinken die soul, funk, disco liedjes toch even net wat lekkerder. Dat vind ik in ieder geval. Ach, deze week lang niet gehoord. Rufus en Chaka Khan. Chaka Khan wat mij betreft altijd. Do You Love What You Feel. Even eentje van Chaka Khan die je wat minder vaak hoort. Hè? Altijd uh, Ain't Nobody of eh, I'm Every man, of I'm Every Woman. Eh, Once You Get Started. Deze die hoor je eigenlijk nooit. Niet zo gek. Het werd ook, het werd ook geen hit. Het was wel een single. Do You Love What You Feel. Rufus en, en Chaka Khan. Even nog eh, heel kort terug op die Carl Carlton. is ze bed met Gemma. Hè? Dat is eigenlijk het enige wat we, wat we van hem kennen. En eh, Mark van der Hoek die meldt zich. Want eh, hij zegt ook zeker de moeite waard is van Carl Carlton. Slipped, tripped, fooled around and fell in love. En dat heeft dan volgens mij niks te maken met Elvin Bishop. Ehm, die het trouwens zelf niet heeft ingezonnen. Maar goed, dat geheel terzijde. Maar zal ik het volgende week eens draaien? Ja, ik moet eerlijk zeggen Mark, ik heb me nooit helemaal... Ehm, ja, ehm, nooit helemaal eh, ja, verdiept in het fenomeen Carl en Nou wil ik wel dat, liedje is a bed met je maar altijd een, eh, altijd een goed nummer heb gevonden. Maar die doen we volgende week. Eh, als ik het, tenminste, ja, erewoord. Ehm, als ik het onthoud in ieder geval. Ja, en dan is er een nieuwe zin van de Tesky Brothers. Dus dat is heel grappig. Ehm, er zit een fout in, hoor maar. Beginnen ze nou opnieuw. Volgens mij is dat expres gedaan. Alhoewel, de nieuwe single. Het is in ieder geval het openingstuk. Volgens mij is So Cut Up de, de nieuwe single. Die wordt veel gedraaid. Maar ik had nou gewoon even zin in eh, de openingstrek eh, van het album. Want ze hebben een nieuw album. Een tweede album is er van de Teskey Brothers. vorige maand brachten ze het uit. Run Home Slow heet dat. Dit is het openingstuk. Let me let you down in de week. Teskey Brothers, Let Me Let You Down. Openingstuk van het eh, nieuwe album Run Home Slow. Ik zou binnenkort weer eens een keer Pain and Misery draaien. Die kwam van een vorige album. Gek genoeg een van de beste liedjes van eh, dit jaar. Want ja, iedereen heeft hem dit jaar pas eh, ontdekt. Dat, dat liedje. En ook deze band eigenlijk. Oh, oh, maar dit is wel eh, een van de betere albums van uh, 2019 uh, tot nu toe. Dat er nog maar een paar mooie mogen verschijnen. Want ik heb al een beetje yeah, zitten, snuffelen tussen de, alle nieuwe releases die nog zouden moeten verschijnen. Er zit wel eh, wat moois eh, tussen. Dan nu even over Lean Ware. Lean Ware, hij is 2,5 jaar geleden is, is hij overleden. Hij was een, een Amerikaanse mm, ja, artiest. Hij was songwriter. hij componeerde ook het een en al. En hij ehm, had naast een solo carrière ehm, had hij ook ja, produceerde die ook voor andere artiesten. En dat waren niet de minste. Nee, ik noem een, eh, ik noem een Michael Jackson, heeft hij voor geproduceerd. Maar ook voor Quincy Jones, Maxwell, Minnie Riperton, eh, Marvin Gaye. Daar heeft hij allemaal eh, voor geproduceerd. Diezelfde man, Leon Ware. En hij had dus ook een solo carrière. Dat, die was wat minder succesvol. Hij had uiteindelijk één klein hitje. In Nederland heeft het niks gedaan. Maar af en toe dan hoor je het nog wel eens uh, voorbij komen. Leon Ware en Why I Came to California. Lekker zomers ook. searching for the fire. The elusive seed of childhood became my one desire. There were places in the valley where they said that I could find it. There were rhythms in the distance in the ancient elder forest. werd vanochtend wakker met dit liedje. Ja, terwijl het zonnetje dan eh, zo binnen schijnt. Toen dacht ik van, ah, die moet ik vanavond draaien. Lean Ware. Ja, dit is eigenlijk zijn meest bekende plaat. En zelfs deze die hoor je eigenlijk bijna nooit. Why I Came to California in uh, eh, Bredeweek woensdagavond. Het is 28 augustus 2019. En van Californië gaan we naar Hollywood. Alhoewel, ja, Hollywood dat ligt in Californië. Dus eh, wat dat betreft. Het was, ja, dit Bas Keks. En volgens mij was dit net, net voor of net na zijn doorbraak, hè? Ja, Hollywood is dit. Het was eh, zijn achtste studioalbum. 1977 album na Silk Degrees. Dat heette Down to Then Left. Op het vorige album daar stonden al die hits op. Hè. What Can I Say, eh, Lowdown, Lido Shuffle. Dit was een eh, wat minder uh, ja, hitgevoelige album. Maar eigenlijk minstens zo goed. Hard Time stond er bijvoorbeeld ook op. Maar dit was Hollywood. En ehm, ja, van uh, Why I Came to California door naar Hollywood, door naar Cuba. Ja, want daar zijn ook hits over gemaakt. Cuba. De Gibson Brothers, daar heb ik het over. Ze hadden eigenlijk twee grote hits. Het waren de Non-Stop Dance en Kessera Vida. Deze zat erin. tussenin. Deze zat er tussenin. Cuba. op dit moment in eh, Cuba. Ehm, het is daar de hele week door is het nog ruim boven de 30 graden daar in Cuba. Vanaf vrijdag gaat het daar de hele week regenen. Dus eh, wij hebben nog, nog, niet eens zo heel slecht. Met eh, vanaf morgen een week lang toch wel ja, boven, de, boven de 20 graden, 25 nog donderdag, vrijdag. En dan zaterdag misschien wel de 30 dat het aan. Hier blijft het in ieder geval droog, in Cuba niet. Dus we hebben het nog niet eens zo heel slecht. Hey, er is nieuwe muziek. Sterker nog, er is een heel nieuw album van, eh, van het bandje genaamd Tuxedo. Dat is een van die bandjes van uh, eh, Mayor Harvon. Daar zijn we hier nogal fan van. Ehm, het derde album van Tuxedo, dat, het heet, heet simpelweg gewoon Tuxedo 3. Dat is makkelijk, en, eh, makkelijk te onthouden en lekker overzichtelijk. Kwamen alle singles vanaf uh, The Tuxedo Way, Toast to Us. Maar nu is er ook weer een, of, of een On a Good One. En dit wordt misschien wel de nieuwe, Vibrations. get deep ja, als je hier nou, nou van houdt, die, eh, die fijne disco-klanken, dan eh, moet je ook even die vorige albums checken. Want eh, ja, die klinken ook allemaal precies zo. Lekkere onvervalste disco. Taxido. misschien wel de nieuwe single. Vibrations van de derde album, wat ze vorige week uitbrachten. Samen met de zanneres, de zanneres die de vocalen ook deed. Die, is, die heet Paris Alexa, zo heet zij. Onthoud die naam, hè. Paris Alexa, die doet dus mee op deze van Tuxedo. Oeh. Even terug naar de Zero's. Gabrielle De Palo, lang niet gehoord. Bonito. Bonito. Nee, niet burrito, bonito. Todo me parece bonito. Dat is een tikfout in het, eh, in het draaiboek.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 Weet je wat we doen? We gaan gewoon even eh, langs het schoolplein en dan eh, laten we gewoon even wat kinderen laten gewoon wat inscheren. Eh, inschreeuwen. Ik denk dat het zo ongeveer is gegaan bij Gabrielle de Polo. Ja, zo zeg ik het ongeveer wel goed. En Bonito. En dat was niet één man, hè, dat was een hele band, een Spaanse band. Vooral rock, pop speelden ze met Latin invloeden. Of ja, ze spelen nog steeds. Ze bestaan nog steeds. En ze hadden in 2003, eh, zo, zo lang geleden alweer, ja, eh, week 34 ook. Dus precies 16 eh, jaar geleden. Toen hadden ze één klein hitje. Twee weken stond in de top 40. Met 31, nummer 31 als piekpositie. Dit uh, Bonito. Krijgt er wel zin van in een bonito, dat wel. Ach, even een stukje Philadelphia Soul. Een van mijn favoriete liedjes alle tijden is Backstabbers van de OJ's. En maar op dat debuutalbum van hun stond nog veel meer. Love Train, 992, Arguments, maar ook deze. Shiftless, Shady, Jealous Kind of People. Dit zijn de OJ's. Eigenlijk is heel dat debuut allemaal gewoon goed. De OJ's, Philadelphia Sound, Backstabber stond er ook, eh, stond er ook op, Love Train, 992 Arguments en deze ook de dus, Shifty, Shayless, Jealous Kind of People. En daarnaast hadden ze nog veel meer eh, leuke goede liedjes. Uh, For the Love of Money, Used to Be My Girl ook, I Love Music. En zij hadden ook het eerste origineel van Now That We Found Love. Hè? Dat is niet het origineel van Third World. En, eh, maar dat origineel is van, eh, van hun. Maar veel, denk, veel mensen denken Third World. En ook in de jaren 90 hebben die in The Boys, eerder deze, dit uur had ik het daar al over. Die hebben het ook nog eh, gecoverd. Maar het origineel was het dus van de OJ's. Het was Shiftless, Shady, Jealous, Kind of People. Ook een notering van dat debuutalbum. Ach, daar is ze weer. Mijn vriendin. Volgende maand dan komt het album uit. En dit blijft een fijn liedje. Even iets nieuws. ja aardig, dat vind ik aardig. Brittany Howard en eh, Stay High, wat een prachtig nieuwe liedje is het. Ja, ik blijf nog even draaien hoor. Even back eh, to the 70s, even disco nog, even disco dit uur uit met eh, Bo Hannon. Kennen we hem nog? Dit werd een hit. Disco Stamp. is het regionieuws. Rapper Boef heeft een deal getekend bij Sony Music Entertainment, Benelux. Zo heeft de platenmaatschappij vandaag bekendgemaakt. De 25-jarige rapper brak in 2015 bij het grote publiek door met zijn debuut-EP Gewoon Boef. Zijn eerste album Slaap Tekort werd twee jaar later pas een succes. Dit najaar gaat weer zijn nieuwste album verschijnen. Het nieuws van rapper Boef was niet altijd positief, want hij is ook regelmatig door de politie opgepakt omdat hij te hard reed in een auto. Zo kreeg hij in 2017 een taakstraf en een boete omdat hij ook agenten had beledigd. De Tilburgse coffeeshops die gaan het experiment staatswiet aan, maar het blijft een blinde overstap, zo zeggen de coffeeshophouders. Tilburg is een van de tien deelnemende gemeenten die meedoen aan de proef. De complete lijst wordt deze week bekendgemaakt met de plaatsen die mee gaan doen met de wietproef. De koffieshophouders in Tilburg willen wel graag weten wie de telers zijn, waar komen ze te zitten en hoe groot zijn ze en wat gaan ze leveren.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 Martha Reeves en de Vandellas hadden een aantal hitjes. Hè, eh, in, eh, ja, Jimmy Mac had je en Heatwave, Nowhere to Run. De bekendste dat was wel Dancing in the Street dat was ook wel de bekendste in Nederland. Eh, later ook nog gedaan natuurlijk door Mick Jagger en David Bowie. Van Halen die heeft het ook nog gekofferd. Die hebben eigenlijk nog beter gekofferd dan uh, Mick, Jagger, en David Bowie eh, naar, naar, mijn mening. Echt goed gedaan. En bij dit concert was geen drankje inbegrepen. Dat je het even weet. Mallory Reeves en de Vandellas Motown dit jaar bestaat dus 60 jaar. Nou, tikt nog niet de 60 aan, maar het zit er niet ver vanaf hoor. er en uh, de Vandellas met Nowhere to One aan het begin van het tweede uur. Break de week. Op deze woensdagavond, het is 28 augustus 2019. En als wat ga jij met carnaval? Als wat? Next to you. Turnaround. Shine. En deze die zat er precies tussenin. Next to You. En die, die allereerste Don't Turn Around, dat is wel leuk. Dat werd een uh, eh, grote hit. Maar dat was eigenlijk een, eh, een B-kantje origineel. Van, eh, van Tina Turner was het B-kantje van, van Typical Mail. En geschreven door onder andere Albert Hammond. En geproduceerd door Brian Adams en Bob Clearmountain. Dus ja, er zijn een hele, hele hoop bruggen allemaal mee te maken. Ik vind het wel leuk. Als wat next to you. Ach, ja. Even weer eh, wat onbekend draaien. Of in ieder geval iets wat je niet vaak hoort. In dit geval gaat het om eh, Bobby Womack. meest kennen we misschien nog wel van eh, Across 110th Street. Dit was iets later, So Many Sides of You. Dus, begin jaren 80 hè. Out of my mind over you Girl, you're so hard to get next to Impossible So many doors are open. Oh, I might get lost in you. So keep your heart open, baby. Just in case I do. there's so many sides of you. So many sides of you. Just in case I make the connection, baby. And my love might have a chance to just come shine. Throwback. Binnenkort weer een keer die uh, Cross 110 Street drive. Dit was eh, begin jaren 80. 1981 om precies te zijn. So many sides of you. Ook leuk, ook leuk, ook fijn, ook fijn. Break de week, de beste soul, funk en classic disco. Met eh, ja, af en toe ook nieuwe muziek. En dit kwam ook een aantal eh, weken geleden. Nou, sterker nog, op de, op de terugreis van, eh, van mijn vakantie. Toen kwam ik dit tegen. Deze gast is nog maar 16 jaar. En hij heeft een fantastische nieuwe zin gemaakt. Face to Face. En op het einde, tweede helft van het liedje, dan komt er in één keer een soort Stevie Wonder harmonica in. Moet je maar goed opletten. I love that new dress you bought. Yeah, you sure look nice. Heard you like that new restaurant. You know I've been there twice. And the way that you switch up your head. All of the moments we shared. Strolling the streets back in Rome. Oh, how I wish I was there. It ain't fair. No, it ain't fair. yesterday. Haven't heard back yet. Did I do something wrong? Or is it something I said? And it hurts me inside. Cause it's killing my pride. To see you reply to all of these other guys. Tell me Denk hem er gewoon van. Volgens mij is het gewoon Stevie Wonder zelf die die eh, harmonica doet. Rule, nog maar 16 jaar is hij. dit is uh, nieuwste single, Face to Face, nog maar 16 jaar. En eh, ja, hij, is een, hij is een gast, een jonge gast. Dus hè, in principe kan hij ervoor kiezen om zo'n ja, meisjesidol te, te, worden of te zijn. Maar daar kiest hij dan niet voor. Dat vind ik, toch wel, vind ik dan toch wel mooi. Dat vind ik toch wel iets hebben.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 Get up, get on up, get up. Get bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Yeah. Take him to the bridge. Oh, yeah. Hit me now. Come on. Stay on the scene like a sex machine. The way I like it is the way it is. I've got my dig it. He's got his. Stay on the scene like a loving machine. machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time Go ahead, You want to hit it like you did on the top, fellas? Hit it like you did on the top. James Brown, do it one more time. Can ik do that thing? Ah, heerlijk, man. De, de, de, de king of soul. Die stem, wat een stem had die man. James Brown en Sex Machine. Ik heb laatst ook die, uh, die, die Blues Brothers film gezien. Geweldige film, hè. Die, eh, waar hij natuurlijk ook een, eh, een klein rolletje heeft als pastoor in de kerk. Maar geweldig. Ook nog steeds... Ja, toen was het inmiddels al, was inmiddels al jaren tachtig, hè. Dus toen had hij zijn beste platen had hij eigenlijk al uitgebracht. Dit is 1970. Sex Machine, James Brown. En ja, deze man, die komt natuurlijk uit zijn stal, hè. Hij had... Eh, een aantal van die grote talenten waar hij voor schreef en die hij ook produceerde. James Brown, en eh, hey, daar, is hij al. Bobby Bird, daar heb ik het in dit geval over. And try it again. to be hard. Don't forget how long it took to start. Try again. Try again. Things just don't go your way. Hold on and try Try too hard, your back, Give yourself a brand new start. Try it again. Try it again. Things just don't go your way. Hold on to try it another day. But try it again. Try it again. If you feel like you can make it, wait a minute, you can take it. Try it again. Try it again. Things just don't go your way. try another day. But try it again. Try it again. If you feel like hard, jump back, give a brand new start. Try it again. So you do it. You can make it, don't have get on up, get on out. Take a little drink from the fountain. With a little hope, you can move mountains. Rome wasn't built in the day. Can you dig what I'm trying to say? Get on up, get on out, get on up, get on out, get on up, get on out, get on up, get on out, get on up. Yeah! If you feel like you tried too hard, you're not. Here's a brand new start. take it, try it again. Try it again. If the cards just don't go your way, sit down, wait for another day, but try it again. Bobby Bird. Uit de stal dus eh, van eh, James Brown. Hij schreef mee en eh, hij produceerde ook mee met deze van Bobby Bird. Try It Again. Dus is weer een nieuwe single van Mel en Vintage Future. Deze heet Willing. Cause you love. één zo'n stemband. Mel en het Future, de nieuwe single die heet Willing. Het eh, album is al een tijdje uit en er staan alleen maar goede liedjes op. Het is eh, tijd voor een band uit eh, San Francisco. Ze bestaan nog steeds. Niet meer in dezelfde bezetting helaas, maar ze hadden één hitje hier in, in Nederland. wel hitje, kwam niet verder dan de Tipperade, maar toch regelmatig nog te horen op de radio. Pablo Cruz en What You Gonna Do. lokale omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. 1968, The Capitals. Uit Detroit kwamen ze. In 1966 werd het de top 10 hit in Amerika. En je raadt het al, in Nederland deden natuurlijk weer helemaal niks. De Capitals en eh, Cool Jerk. Ook later nog gecoverd in de etisch door uh, de Go-Go's. Je weet wel dat, uh, dat meidenbandje met uh, Belinda Carlisle erin. Die later ook nog een succesvolle solo carrière had. Ehm, dat stond op het album Vacation. En Vacation dat zit dan weer ehm, in die nieuwe Spider-Man film. Farm for Home. En nou gaan we heel erg neurden. Capitals en Cool Jerk. En daarvoor dan weer Pablo Cruz met What You Gonna Do. Nou dat zou ik je vertellen. Ik ga iets, iets draaien van The Commodores. En Commodores, hè, dat weet je natuurlijk. Dat was uh, dat bandje waar Lionel Richie eh, ooit in zat. En die hadden echt wel een paar hele goede nummers. Ik noem een Too Hot To Trot, eh, Machine Gun, Easy natuurlijk, Brick House. En ehm, later in de jaren tachtig, ja, toen hadden ze wel van die liedjes die niet heel essentieel waren naar mijn mening, maar toch wel af en toe leuk waren om nou, gewoon te draaien, om een keer in te starten. Wel lollig. Dus dat doe ik dan met een van die liedjes. Eh, je had natuurlijk Night Shift in de 80s, Going to the Bank. Dit was eh, in 1981, de laatste met Lionel Richie. Lady, You Bring Me Up. Commodores. Met Lionel Richie nog. De laatste hit hier in Nederland die ze met Lionel Richie hadden. En heb je nog een verzoekje? Kom maar door, zou ik zeggen. 013 534 1344 of via de Facebook. Facebook.com slash En halen we hem niet. We schuiven hem gewoon door naar volgende week. De Commodores en Lady. You Bring Me Up stond eh, op het album In The Pocket. Nou, als je hem kocht, dan had je hem mooi in de pocket, dat is waar. En eh, op dat album stond ook een liedje genaamd Saturday Night. Hè? En eh, eigenlijk bijna iedereen heeft wel een nummer dat heet Saturday Night. Er zijn zo ontelbare Saturday Nights uitgebracht. Eigenlijk ieder artiest heeft wel of een kerstnummer of een nummer dat Saturday Night heet. Commodore's Lady, You Bring Me Up. Nieuwe muziek, dit is de nieuwe single van Mavis Staples. Dit is Chance On Me. I don't need a sky full of stars. I just need one, just need one. You say that love is not in your cards. There's only so far you can run. Take a chance, take a chance on chance on me. Take a chance, a chance on me. If you do, or if you don't, both are a risk. If you will or if you won't. We can't go on like this. Take a chance on me. Take a chance, a chance on me. Take a chance, take a chance. wondering, wondering. Lightning and thundering. Staples. Vorige maand werd ze 80. En al ruim 50 jaar in de muziek. Mavis Staples brengt de laatste jaren in één keer allerlei albums uit. Dit is de nieuwe single, Chance on Me. en ze zat natuurlijk hè, ook nog in, eh, in een groep. En dat was deze. The Staple Sinners. I'll take you there. stapelzinners. Goeie, paar goede platen gemaakt ook, hè. The Wait, hè. Die hadden ze versie van samen met de band natuurlijk. Respect Yourself, Let's Do It Again. Maar ook deze, I'll Take You There. In Nederland werd het geen hit, maar het is wel een, eh, een absolute klassieker eh, geworden. Ook hier in Nederland. Stapelzinners en I'll Take You There. Ja, en dan nu. Ik had hier gewoon even zin in. Even gewoon weer een, eh, een plaat van George Duke. Ehm, ja, we kennen hem van Reach Out, vind ik een geweldige plaat. Shine On, wat minder bekend is eh, Party Down. Eh, ik ga nu iets draaien van eh, zijn veertiende album. Het veertiende album van George Duke. Dat album heet Master of the Game. Is dit jaar 40 jaar uit. Komt uit 1979. En ook I Love You More staat daarop. Later gecoverd of gesampled door Daft Punk in Digital Love. Maar dit is I Want You For Myself. George Duke. En I Want You For Myself. Ah, het was ook vooral uh, Lynn Davis. En Lynn Davis is een eh, Amerikaanse zangeres, schrijfster. Eh, ze produceert ook. Doet eigenlijk van alles. Meest bekend wel van de George Duke Band. Dat ze daar ja, allerlei backing vocals voor doet. Voor alle, ook, ook lead vocals soms. Hè, voor onder andere deze I Want You For Myself. Party Down zit ze ook in. Reach Out, daar zit ze ook in. Ze heeft eh, voor meer dan 100 artiesten heeft ze, ja, wel iets gedaan, geschreven of eh, ja, gewoon achtergrondzanneres eh, uh, gezongen. Ehm, Latoya Jackson heeft ze, mee, heeft ze voor gewerkt. Patrice Russian, Anita Baker. Ehm, zelf ook nog, ehm, even kijken, met Stevie Wonder. Daar heeft ze zelfs voor, iets voor gedaan. Ook Marvin Gaye. Ja, het is een hoop namen. Het is een lange lijst. Lynn Davis bepaalt geen kleintje in de muziek. En eh, ja, ze zingt eigenlijk van alles. Ze kan ook alles zingen: R&B, pop, disco, dance, rock, psychedelica, funk, gospel, soul. Wat is adres? Lynn Davis. Op George Duke. We Zijn I Want You For Myself. En ehm, nou toch ook wel uh, flink, eh, ja, ja, toch wel geïnspireerd door die George Duke. Maar ook door Chaka Khan, Marvin Gaye en deze gasten. Earth, Wind and Fire. En dit was nog net voor hun doorbraak, zowel in eh, Amerika als in Nederland. Van hun vierde album Keep Your Head to the Sky. Nou, nog ietsjes hoger. Ondergewaardeerde praten eh, van Irvin de Firehouse mij vraagt. Keep your head to the sky. Bedankt voor het luisteren. Ik heb er nog eentje voor je. Ik sluit af met wat nieuws. Black Puma's, de nieuwe single is dit. Black Moon Rising. Ik spreek je vrijdag weer.